7 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een bijzonder moment in Israël. Het lijkt erop dat premier Netanyahu aan de kant wordt geschoven. Twaalf jaar lang was hij premier in dat land. Maar nu is het de leider van de oppositie gelukt om genoeg partijen bij elkaar te krijgen voor een nieuwe regering. Zonder de partij van premier Netanyahu. Steeds meer partijen wilden van hem af, zegt correspondent Ties Brok. De premier die wordt verdacht van corruptie, die al twaalf jaar aan de macht is. Ja, en zo leidde het eh, tot het feit inderdaad dat acht partijen van links tot rechts... die uiteindelijk samen een handtekening gezet hebben onder een akkoord... voor een nieuwe regering hier in Israël. Het parlement in Israël moet er binnenkort nog wel over stemmen. Spoorbedrijf Arriva wil over twee jaar twee nachttreinen laten rijden... vanuit Groningen en Maastricht naar Schiphol. Dat heeft de Arriva-baas tegen de NRC gezegd. Als het doorgaat zullen de treinen in eerste instantie één keer per week gaan rijden. Op een N-weg in de buurt van Assen is een Duitser van 21 van de weg geplukt omdat hij veel te hard reed. Twee keer zo hard zelfs, 200 waar je 100 mag. Nadat de politie zijn rijbewijs had afgepakt en een boete had uitgedeeld stuurden ze de man naar het busstation. Maar achteraf bleek dat de Duitser in een gestolen auto had rondgereden. Dus binnenkort wordt hij alsnog op het politiebureau uitgenodigd een bijzondere dag gisteren voor een groep autistische kinderen en voor de vissen van Sea Life Scheveningen. Dat giga-aquarium gaat dit weekend weer open, maar voor die tijd moeten de vissen wennen aan bezoekers na de maandenlange lockdown. Als je ene keer van, van helemaal stil voor, voor bijna zes maanden tot open, uh, zullen ze heel veel stress krijgen. Ja. En wat gebeurt er dan met ze? Eh, het is niet goed voor de gezondheid. Ja, dat komt goed uit, want autistische kinderen houden ook niet van drukte. Daarom mochten zij een dagje rondlopen in een doodstil museum. De lichten staan uh, gedimd, eh, muziek staat uit, het is heel rustig. En we zien dat mensen echt een, een heel goede eh, ervaring hebben. Heel fijn dat ik geen prikkels heb. Wat gebeurt er als je te veel prikkels hebt? dat, dan voel ik me niet veilig. Ik vind die vis ook heel groot echt heb ik nog het weer. Nou, het is vandaag niet zo zonnig als de afgelopen dagen. Vallen wat buien in het oosten mogelijk met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Toch is het een groot deel van de dag nog goed te doen. En het wordt ook een graad of 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Get the cool shoe shine. You say that you gotta go on, me you hit me at the right moment. your body, you're light blanket. Come when I'm calling. What you need is right here, darling. All night till the morning.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 Israëlische oppositieleider Lapid is erin geslaagd een regeringscoalitie te vormen. Dat betekent dat Israël voor het eerst in 12 jaar zeer waarschijnlijk een regering krijgt zonder Benjamin Netanyahu. En bij een aanrijding in Bloemendaal zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen.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 En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort. Als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij.